Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is daarmee akkoord gegaan. PvdA, SP, D66 en GroenLinks zijn fel tegen de aanschaf. Zeker nu er bij Defensie 1 miljard euro moet worden bezuinigd. Bovendien denkt de oppositie dat Nederland met de aankoop van een tweede testtoestel... definitief aan het JSF-project vastzit. De ministers Hille van Defensie en Verhagen van Economische Zaken benadrukten echter dat dit niet het geval is. Volgens de coalitie hakt een volgend kabinet pas definitief de knoop door. In Libië zijn twee westerse fotojournalisten omgekomen door mortiervuur. Dat gebeurde bij Misrata, waar opstandelingen hevig strijd leveren met troepen van kolonel Gaddafi. Gisteravond overleed de Britse fotograaf Tim Heverington. Zijn Amerikaanse collega Chris Hondros raakte bij de aanval zwaar gewond en bezweek enkele uren later. Honduras fotografeerde veel in Kosovo, Afghanistan en bij conflicten in Afrika. Hetherington bracht vorig jaar samen met Sebastian Jonger de documentaire, documentaire Restrepo uit. De film over de oorlog in Afghanistan leverde hem een Oscar-nominatie op. In 2007 won Hetherington de World Press Photo. Het kabinet vindt dat er in principe altijd twee volwassenen aanwezig moeten zijn op een kinderdagverblijf. In een brief van de ministers Kamp van Sociale Zaken en Opstelten van Veiligheid en Justitie staat dat ze daarmee een advies overnemen van de commissie Gunning. Die deed onderzoek naar de zedenzaken op kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam. In de brief staat dat er alleen in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het vier-ogen-principe, zoals bij heel kleine crashes. De Spaanse voetbalbeker, de Copa del Rey, is gewonnen door Real Madrid. FC Barcelona werd in Valencia met 1-0 verslagen. Dat gebeurde in de verlenging. In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. In de 103e minuut kopte Cristiano Ronaldo uit een voorzet van Di Maria het winnende doelpunt binnen. Het weer, het koelt vannacht af tot zo'n 8 graden. Overdag opnieuw zon, bijna overal droog. Smiddags wel wat stapelwolken. Dan wordt het 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. I rode my bicycle past Het is de rollerskate song van Melanie. dat liedje dat hoor je dan heel vaak voorbij komen als je kijkt naar de tv... want het is weer gebruikt door een reclamebureau. Die heeft dat weer gebruikt voor een reclamespotje op tv. En dan wordt zo'n plaatje weer ineens heel bekend. De Brand New Key van Melanie. Ooit is verboden of controversieel gezien... omdat het een seksuele uitnodiging bevat. Ja, en dat mag soms niet. En dus waren er sommige presentatoren niet enthousiast over, over het plaatje... en werd het hier en daar een beetje geboycott. Melanie, tijd geleden zag ik haar in de Comedy Toen had ze haar zoon had ze meegebracht en die liet ze voortdurend een moppie meespelen. Speelt ook wel aardig gitaar, maar het enige vervelende was... is dat de zoon van Melanie een geheel eigen stijl had... en niet van die stijl wilde afwijken. En dus ook met zijn stijl door deze liedjes heen zat. Zij vond het allemaal geweldig, maar Melanie wilde ook haar zoon aan de vrouw brengen. En ook tijdens het concert in de kom werd haar zoon nog even gepromoot. Dus als er leuke vrouwen in de zaal zaten... dan zouden ze na de, na de show zouden ze kennis mogen maken met eh, Bo. Want zo heet hij niet. Dat was Melanie. Goedemorgen en van harte welkom. Of goeienacht en van harte welkom. Roel Koeners met vakantie. Daarom twee uur lang Hubert Mol. En ook al twee uur kunnen luisteren naar Paul Vergelden. Want we zijn er tot zes uur deze nacht. En we gaan heel veel muziek draaien. I better off a quitter? They say I'm better off now than I ever was with her. As they take me to my local down the street, I'm smiling, but I'm dying, trying not to drag my feet. They say if you than I ever was with her. Radio 1 met says Woody Guthrie. This family buried around, there's a tombstone on a hilltop. No different than the rest, with a name of my grandpa. a hammer and a saw. Didn't know nobody nothing. Stayed on the right side of the law. Woody Guthrie, well, he liked music. Sang songs for the working man. about eerbetoon gebracht aan Woody Guthrie... door een 21e man uit Oklahoma. Amerikaan is het dus. John Fulbright heeft een mooie nieuwe cd gemaakt. Die heet Live at the Blue Door. En daarvoor nog kunnen luisteren naar een nieuwe cd van de Script. Nothing, een hitje. Op dit moment hebben ze deze mannen. Ze zijn heel populair. En ze hebben ook een fantastische cd uitgebracht. Het is op mijn klokje ruim kwart over vier. Goedemorgen. Het is nog altijd de Vara waar je naar luistert. En hier is Otis Redding en The Duck of the Bay. the morning sun. I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the Het fluiten is hartstikke leuk, maar hij kreeg het niet voor elkaar, Otis Redding, het fluiten. Want hij schoot steeds in de lach. Uiteindelijk heeft een andere bandlid heeft uiteindelijk gezegd... nou, dan fluit ik wel even, en dat hebben ze laten staan. Het punt was namelijk dat ze nog wat tekst wilden hebben. Maar ze hadden geen tekst voorhanden. Toen dachten ze, dan fluiten we gewoon even voor de, voor de aardigheid. Niet wetende dat de Otis Redding nooit meer de gelegenheid zou kunnen krijgen... om het liedje af te maken, want hij stapte in het verkeerde vliegtuig... zoals we later zouden weten. Het liedje is zo gebleven, het is een mooi liedje geworden. Het is er altijd een mooi liedje. Dak of the Bay van Otis Redding. Een tijdje geleden zat ik te surfen op het internet... en dan kom je allerlei leuke filmpjes tegen. Toen kwam ik uit bij Dell Hall. Dell Hall heeft Dell's House ik weet niet of hij het ook uitzendt, maar wat doet hij nou? Hij maakt filmpjes. Hij nodigt artiesten bij hem uit op zijn landhuis. Hij heeft een ontzettend groot huis. Dan heeft hij zijn eigen studio, die nodigt hij uit. Die laat hij koken. Hij gaat ook voor ze koken. Ze mogen eten. En ze maken muziek. En het wordt ook op film vastgelegd. Die filmpjes kun je bekijken. Is echt ontzettend leuk. Del's House. Del Holders. Hij maakte muziek met onder andere Fits en de Tendrums. En zo heb ik ze leren kennen groep uit Los Angeles, Californië. En ze hebben een hit met het liedje Money Grabber. find you. I will catch your hand and blind you. And all the shadows are behind you. Though it's hard to realize, and I don't care, will need to. You won't find, you won't find a stronger lover till the day I close my eyes. Blackbird singing, it's a golden day. Sunshine's all I've got. Oh, so happy I don't need a singing. It's a golden day. And I wish that on this perfect spot forever I could stay. Somewhere you'll find me is dat hij zich noemde Darius Dante. Maar hij heet Dara van Dijk, komt uit Noord-Holland... noemt zich Darius Dante en heeft een cd gemaakt. Komt uit reclamebusiness. En heeft een aanleiding van het feit dat hij in reclamebusiness zit... en daar muziek voor maakt en muziek voor reclamespotjes maakt... ook nog een keer wat leuks mogen schrijven voor Johnny Logan. En een van die liedjes van Johnny Logan is dan weer gebruikt... voor een advertentiecampagne en ook voor andere bedrijven heeft hij liedjes gemaakt. En op dit moment loopt er ook nog een liedje van hem mee bij een reclame. Vergeef me welk het is, maar dat zei hij een tijd geleden. En hij heeft een cd gemaakt, want houdt van jazz... van zijn nieuwe cd die net is uitgebracht. Het liedje dat heet Blackbirds. En het album dat hij dan heeft uitgebracht, dat heet Keep Your Hands Up... om maar even precies te zijn. Kasba is een gevarieerd gezelschap. Ze maken hele zomerse muziek. En dat past bij deze dagen. ما يدوم غير الصح والصدق والصفاء الصدق والصفاء علاش رايك تالف تجري بلا عقل وما يدوم غير الله واللي ما شفا واللي ما شفا راه يندم في حياته تقول ما عمل يندم واللي يدخل في الكلوف كل موسم ماضي عمره ما حفا راه عارف روحو يشالي بلا سيوف ولا تقول يتمشى على الشوك بلا حفا اسيدي على الشوك بلا حفا اسيدي على الشوك بلا حفا آه ما يدوم غير الصح والصدق والصفا عش رايك تالف تجري بلا عقل وما يدوم غير الله واللي ما شفاه واللي ما شفاه راه يندم في حياته تقول ما عمل تختلف تجري بلا عقل وما يدوم غير الله واللي ما شفاه واللي ما شفاه راه يندم في حياته كل ما عمل جمار ينطفى اسيدي جمار تنطفى اسيدي وجمار نطفى Ja, en dan moet ik gaan zeggen hoe het heet. My Dam, zo staat het dan op het hoesje van het plaatje. Kasbah, het is een bondgezelschap. Ze komen uit Marokko, ze komen uit Nederland. En, eh, nou, ze hebben elkaar gevonden bij toeval. De jongens wilden muziek maken. En dat het klinkt zoals het klinkt, ja, dat is dan zuiver toeval. Maar het klinkt wel heel erg aangenaam. Werkte al een keer met Paul de Leeuw samen. Hebben met Frank Boeien wat dingen gedaan. Met Bluff hebben ze zaken gedaan. En nu ook hier bij de Varen op Radio 1. In het programma De Nacht klinkt anders. En het klinkt wel heel anders zonder Roel Met The Blues van Sonny Boy Williamson. Well, I got something to tell you, baby, you can't do. You can't love me and some other man, too, because you don't love me that way. You don't love me that way. You don't love me that way, baby, and I don't care what you do. Well, I met a pretty lady with a face full of frown. She's up in the front, she's all rubbed out behind. She don't love me that way. She don't love me that way. You don't love me that way, baby, and I don't care what you do. I was whiskey and I was a diving duck. I dive in the bottom, never would come up, but you don't love me that way. You don't love me that way. You don't love me that way, baby, and I don't care what you do. sun don't shine in my back door someday, the wind gon' rise and blow my blues away. Cause you don't love me that way. You don't love me that way. You don't love me that way, baby, and I don't care what you do. want to say to you, I just want to warn you about the thing you do. You don't love me that way. You don't love me that way. You don't love me that way, baby, and I don't care what you do. made plenty money in 1992. You let these cats make a fool of you. You don't love me that way. You don't love me that way. You don't love me that way, baby, and I don't care what you do John Lee Curtis Williamson. Hij is niet meer, 48 is hij overleden. Sonny Boy Williamson. En hij bracht hele mooie, aangename muziek uit. Ja, het is allemaal op een nieuwe cd gezet. Sterker nog, op een dubbele cd gezet. Voor degene die echt houdt van de blues. Het is een hele mooie dubbelaar geworden. Ik kreeg hem toevallig van mijn vriend Sjaak. Die dacht van, ik moet hem eens even verwennen, die jongen. Laat ik hem eens een mooie cd, dubbel cd in dit geval cadeau doen. Met allemaal van die prachtige Chicago Blues liedjes erop. A Living History, want zo heet dan dit dubbel album. Moederdag komt er volgens mij aan. Vaderdag, Job, ik weet niet. Ja. Moederdag komt eraan. Leuke deetje vermoeden, Ik weet niet of moeder er blij van wordt. Maar het is ook wel een beetje voor het eigen behagen natuurlijk. Hè, als je dan zo'n cadeautje geeft. Muziek nu is heel anders van Callahan Morrison. Morrison en het warme uit New Mexico... bijgestaan door Eli West, is een multi-instrumentalist. Ze hebben elkaar gevonden op een mooie nieuwe cd... en daarvan draai ik Weather Vane Walls. En als je erheen wilt, ze zijn te vinden in Nederland... in de maand mei, vrijdag 6 mei bijvoorbeeld... in Café De Amer in Amer... In um, Oosterpoort, Groningen komen ze. De Rhythm and Blues Night op 7 mei. Taverne de Waar in Haarlem op 8 mei. Ze komen nog naar Amsterdam. Ze komen nog naar Nieuw en Sint-Joosland. Ze komen naar Ottersum en naar Enschede en ook naar meneer Frits in Eindhoven. En dan zitten we al op maandag 16 mei. Misschien ook even googlen, je komt het vanzelf tegen. Gaat er weer om alles, in, uh, nou ja, om alles te halen, om alles perfect. Allemaal voor je neer te zetten, want dan ben je toch weer kwijt. Radio is een vervlogen, is een medium wat snel vervliegt. Dus vandaar even een kleine opsomming waar ze allemaal te vinden zijn. De Laars. Eh, het is een bandje, leuk Brits bandje. En ze hebben ooit eens wat sessies gedaan voor de BBC. En kom, dacht de BBC, we moeten er ook nog een centje bij verdienen. Laten we nou die sessies eens even op een cd'tje zetten. Dus geheel uitgekleed De Laars. als je een beetje slaperig bent, omdat het te laat is of omdat het te vroeg is. Je kunt de plaat allemaal naar op je gemak bekijken. Als je wilt weten wat er deze nacht is gedraaid, wordt gedraaid... wat we genoeg gaan draaien tot 6 uur deze morgen... dan even kijken op de site vara.nl en dan ga je naar De Nacht Klinkt Anders. Daar staat het allemaal. En daar lees je dan dat dit bijvoorbeeld afkomstig is van De Laars... en dat het dull Drum heet. Charles en Eddie kwamen elkaar tegen in de metro. Zaten in die metro, kregen het over muziek zei de een tegen de ander... hou jij van muziek? Ja, ik hou van Marvin Gaye. Maar wacht even, zullen we daar samen muziek gaan maken? Zo gezegd, zo gedaan. VARA op Radio 1. Met De Nacht Klinkt Anders. Het verhaal is prachtig. In ieder geval, Lola, het schijnt waar gebeurd te zijn... dat Ray Davis de kroeg inkomt, dat hij een prachtige vrouw ziet... dat hij de hele avond een beetje met haar zit aan te pappen... gaat met de dansen en uiteindelijk komt hij tot ontdekking op het toilet... dat het gewoon een man is. En dat is dan het tegenvallen. Ray Davis doet heel veel, is een soort storyteller... dus dat houdt in dat hij de wereld rondtrekt met zijn gitaartje... schrijft boeken vertelt verhalen en dan speelt hij liedjes van de Kings. En dat hij geen afscheid kan nemen van de Kings. Dat blijkt, want hij heeft nu een cd uitgebracht... met allemaal vriendjes die erop meewerken. Paloma Faith bijvoorbeeld, in dit geval Paloma Faith Bloomfield... is actrice en is singer-songwriter. Maar ook Jackson Brown doet op mee, Bruce Springsteen doet op mee. Kortom, allemaal vriendjes. Ik weet niet of het echt vriendjes zijn, maar wel mensen die zich graag vriend willen noemen van Ray Davis. Op een nieuwe cd dus. En van nieuw naar oud, Nathan Jones, de Supremes. Nathan Jones van Diana Ross en de Supremes. Het loopt zo'n beetje tegen het einde van dit uur van de Vara op Radio 1. De nacht klinkt anders. Mocht je van de muziek van Paul Garrick houden... wie is dat dat nou ook weer? Paul Garrick begon bij Ace. How Long zat bij Squeeze met Jules Holland. Zat bij Mike and the Mechanics, gelegenheidsbandje met Mike Rutherford van Genesis. En heeft veel meer op zijn naam weten te zetten. Zelfs heeft hij op mogen treden met Marco Borsato. En hij komt naar Nederland, wederom is regelmatig hier te vinden, 013. Daar is hij te vinden op 19 juni aanstaande, voor in de agenda dus. Was er al een maart, 19 juni aanstaande nog een keer. Heeft samen met de Royal Philharmonic Orchestra bekende klassiekers... een nieuwe interpretatie gegeven. En van die nieuwe cd is hier dit fraaie, mooie stuk muziek... dat hij heeft opgenomen samen met Um, samen met... Ja, Timothy B. Smith, dankjewel Joop. Ja. Love will keep us alive. Tegen het nieuws met Oral Megens. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide, lost and lonely. Now you've given me the will to survive when we're hungry. Love will keep us alive. Don't you worry. Sometimes you just gotta let it ride. The world is changing right before. I would die for you. Climb anders.